is de Jong met het NOS-journaal. Minister Leers heeft op gesproken met PVV-leider Wilders. Leers noemde in een CDA-blad immigranten een verrijking van de samenleving. Wilders twitterde daarop dat Leers teksten bezigt. Leers noemde die reactie overspannen, maar zei gisteravond bij Pauw en Witteman dat zijn uitspraak mogelijk geleid heeft tot het misverstand dat hij zich niet zou willen houden aan afspraken over beperking van het aantal immigranten. En dat misverstand moest hij van Rutte oplossen. Slowakije stemt vandaag als laatste van de 17 eurolanden over versterking van het Europese noodfonds. Die kan alleen doorgaan als alle parlementen voorstemmen, maar in het Slovaakse parlement is er voorlopig geen meerderheid voor. Een kleine liberale regeringspartij blijft zich verzetten en de sociaal-democratische oppositie wil alleen voorstemmen als er nieuwe verkiezingen komen. Het Nederlandse pensioenstelsel is volgens deskundigen nog steeds het beste ter wereld. In de wereldwijde pensioenindex van consultancybedrijf Mercer staat Nederland voor de derde achtereenvolgende keer op de eerste plaats. Onder meer door de hoogte van de pensioenen en het vertrouwen in het pensioenstelsel. Dat stelsel staat wel onder druk door de vergrijzing, de lage rente en de ontwikkelingen op de aandelenmarkten. De Tweede Kamer wil dat het stallen van een fiets bij een treinstation gratis blijft. Minister Schultz van Hagen wil het beleid voor het stallen van fietsen overdragen aan de gemeenten. De gemeente Utrecht heeft al plannen aangekondigd voor betaalde stallingen. CDA, PvdA, SP en GroenLinks zijn bang dat meer gemeenten dat voorbeeld volgen, omdat ze snel geld nodig hebben. De problemen met BlackBerry-telefoons zijn grotendeels opgelost. Gisteren konden gebruikers in Europa, Afrika en het Midden-Oosten zeker 10 uur lang niet op internet met hun telefoon. Dat kwam door een storing bij servers van de BlackBerry-fabrikant RIM. Over de oorzaak van de storing is nog niets bekendgemaakt.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 Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A7 Hoorn richting Zaandam. Bij de afwit Weidewormer 6 kilometer en verderop voor het knooppunt Zaandam nog eens 3. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan ook 3 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 5. A15 Rotterdam richting Europort bij knooppunt Vaanplein 3. En voor de Botlektunnel 4 kilometer. A27 Breda richting Utrecht bij Noordloos 3 kilometer. A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Beeldhoven 4.